Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het wordt makkelijker om je openbaar te vervoeren. De afgelopen jaren sneed de NS door corona en een personeelstekort in het aantal treinen. En dat was balen voor reizigers die langer moesten wachten of geen lege zitplek konden vinden. Vanaf eind dit jaar wil de NS meer treinen laten rijden. Er zouden dan ook buiten de spits en in de weekenden weer vier intercities per uur tussen grote steden gaan. En ook sprinters gaan vaker rijden. In totaal komen er 1800 ritten per week bij. Applaus in bloemen voor Rinske Leijten. Het Tweede Kamerlid maakte vorige week bekend te stoppen bij haar partij de SP. En vandaag was al haar laatste dag. Er was dus een afscheidsspeech van de voorzitter. Je was onmisbaar in het blootleggen van het toeslagenschandaal. Zonder jou durf ik wel te vragen waren de misstanden dan aan het licht gekomen? Dank voor al je inzet. We gaan je missen. Zet hem op. Leiter blijft nog wel bij de SP, maar na bijna 17 jaar dus niet meer in de Tweede Kamer. Ze wil zich voortaan op een andere manier bezighouden met de democratie. De inspectie gaat onderzoek doen naar Supermarkt Plus. Dat komt allemaal doordat ze nog geen extra geld vragen voor plastic wegwerpverpakkingen. En dat moet wel sinds zaterdag. Plus zegt zelf dat ze het technisch niet op tijd voor elkaar kregen... om de toeslag op die kassabon te krijgen. Ze hopen het halverwege deze maand gefixt te hebben. Voor zover bekend vragen alle andere supermarkten al wel extra geld voor plastic producten. En een grote operatie op het strand van nieuw Harmsteden in Zeeland. Daar zijn ze begonnen met het weghalen van een 10 meter lange bultrugwalvis... die daar gisteren aanspoelde. Dat doen ze met grote missen, ziet deze verslaggever van Omroep Zeeland. Het zijn net een paar slagers eh, die bezig eh, zijn om een stukje vlees eh, te snijden Grote haken door het vlees. En dan met een grote kraan wordt het omhoog gehaald. En kijk je dan ietsje verder, dan zijn ze die grote stukken ja, aan het fileren. het lijkt een beetje of ze haringjes op een eh, papiertje heen eh, leggen. Ja, lekker verhaal. Het meeste van de terug wordt vernietigd, maar er gaan ook onderdelen naar universiteiten om verder te onderzoeken. Heb ik nog wat weer voor je. Na een wisselvallig dagje komt er een nog natter avondje aan. Dat begint met veel buien. In de nacht kan het ook gaan stormen, vooral aan de kust. Morgen begint ook onstuimig. Smiddags is het wel vaker droog en zien we ook nog een zonnetje. Dan is het zo'n 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is goed nieuws voor het verkeer op de A9, want de weg is vrij bij Akersloot. Van Alkmaar naar Amstelveen heb je nog wel iets meer dan 10 minuten oponthoud. En er staat nog een flinke file op de N201 van Hoofddorp naar Hilversum tussen Uithoren en Meidrecht.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 Sleeping here. You'd think there'd be one song to help this heartache disappear. By now I should be over her. It was over long ago. But it's closing time and I'm not even close. So, Mr. Please, turn the lights back down. I can't leave. when it starts to hurt. welke reden dan ook, zodra het label Rick Trevino tekende, stonden ze erop dat zijn eerste album bijna volledig in het Spaans zou zijn. Ook al sprak Rick de taal niet eens. En ondanks het feit dat, nou het was gewoon niet wat Rick aan het doen was. Rick Trevino's liefde voor muziek was country. Gezongen en geschreven, zoals hij het oorspronkelijk uitvoerde. Rick kwam in opstand tegen de beslissing van Columbia Records, maar gaf het uiteindelijk een kans. In het eerste uur draaide ik al een song van zijn eerste album, A Quarter at a Time, zojuist gedraaid, en No per La razon staan daarop. Het album heet Dos Mundos. het favoriete album van de maand. The Biggest Life is een prachtig album. Summer Dean heeft zich verdiept in het verleden en dat gaat haar goed af. Ze kan wedijveren met de sterren uit datzelfde verleden. She Ain't Me. I hear your baritone voice Order a whiskey and a wine And from the stage, I see her hanging off your arm. So I tell the steel to make it cry this time. Then I look at you, and you look at me, all forbidden words that we never speak. It's a sad song to sing, how it's killing me that she ain't me. time in Tennessee, you let me know it wasn't only in my mind. when we finally got alone that night in Denver, I remember that long. in this hackamore, holding back what we ought to be, she ain't me. Thatcher begon te zingen als een jong kind en begon op 12-jarige leeftijd met het spelen van traditionele country en bluegrass op gitaar. De muziek van Hank Williams en George Jones. Hij omschrijft het als een bom die afgaat in mijn hoofd en wijde zich met hart en ziel aan het leren van alles wat ik kon over country. Golden State is zijn nieuwste single. stay. Alison Krauss in duet met de Engelse popzanger John Waite. Ze nemen de cover van de week voor hun rekening. van Bethany Cosentino is een voorproefje van het album Natural Disaster. same sterren van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van ex die zijn overleden of gestopt zijn. begin van de jaren 80 brachten Whites tot nationale bekendheid toen hun eenvoudige, traditioneel gewortelde, maar dynamische geluid hen op de hitlijsten van Billboard plaatste, met een opeenvolging van top 20 hits. Favorieten zoals hun eerste top 10 hit, You Put the Blue in Me, evenals Hanging Around en Pins and Needles. Inmiddels horen we weinig meer van ze. beside you every step you take. Every time you turn around, I'll be in your way. All over you like poison ivy. You get the itch, that's when you'll find me here to stay. I'm hanging around, hoping you'll get lonely. I'm hanging around, though you say we're through. Country Flashback. naar het heden. Luke Morley met What the Sun Go Down. Dit is een song die maar op de plank bleef liggen. Morgan Wallen met Scared to Live Without You. Gelukkig dat hij alsnog van de plank is gehaald. upside down. Took me for a ride. I didn't know how to take it. Oh, I never seen it coming. Should've just stayed, but I took off running. So now I fly. but I walked away from your Spotlight. I think of you everywhere I go. the wind and passes through above the earth, above the clouds, above where strangers stand in crowds. Fire licks the wood to ash, telling me that nothing lasts but of the seeds that died and grew. langer op de markt, maar daarom alsnog een vermelding waard. Het album Down Rounder van de Canadese Cat Clyde. Je hoort folk, blues, jazz en soul.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 You, I'm Waiting On. Canadees Benjamin Dakota Rangers woont op een afgelegen boerderij in Ontario. En daar zijn ook de meeste van de liedjes van deze plaat opgenomen. In Nederland zullen er ook zeker fans zijn van traditionele country. Het genre herwint aan populariteit en je merkt dat er steeds meer waardering komt voor echte countrymuziek. Back to you, ja inderdaad. Maar dat is volgende week. girl in a sequin dress. I was just outside of Philly trying to thumb my way back west. In a dirty bathroom mirror, I tried to cut myself off. I was always all or nothing. My courage keeps getting lost. All the words you said to me came back on the drive. Couldn't bear to bring my they they been tear me at my seams. I wish missing you was easier than you've been missing me. All the anger in my bloodline had me going for my knife. I felt guilty, I felt crazy, I cried the rest of the night. And every time I turn around, see the look in your eyes. Couldn't bear to bring myself inside, cause I'm there. I'm alright. You tell me that you love me, even if I know it's a lie. I keep driving in the direction my home used to be, but it's just a worn out picture dancing like a faded magazine. And every time I look outside, I feel like I'm losing my mind.